Er is wat voor mijn kinderen hij maakt soms op oorlogspaard. Maar werd zijn ijs van stenen nou dat wordt de negen waar. Als hassen niet te klein en al hebben ze geheeld. Het eten dat ze krijgen is de rijkdom van het veld. Het dier haast 1500 ze boeren en toen we, ze bleven altijd vrij. De zus alleen, al is nog schiet het kanker. En de joen valt door de stad. De water de lied van kurt en scoort ze aan op bed. Ze jeuzelt honderd uit en de taal die men haar bijbracht had. Haar hij droog droog en dat ze naar binnen het die nou haast van toezen, Europa doof het naai. Het vanke jongt en doen ze het, en laken dan naar mij.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 Meteen daarna liet een andere man een koffer vallen. Ook hij is opgepakt. Hij brak direct paniek uit in de menigte. Mensen begonnen te gillen en te rennen. In het gedrang zijn tientallen mensen gewond geraakt. Het gaat vooral om schaafwonden en botbreuken. De rust keerde terug nadat de ceremoniemeester de menigte had toegesproken. Koningin Beatrix en haar gevolg werden snel in veiligheid gebracht. Maar ze keerde terug waarna de herdenking werd hervat. Premier Balkenende noemde het ontzettend triest dat de dodenherdenking op de Dam is verstoord. Volgens hem was het een bewuste actie. Al is dat speculatie, zei de premier. Volgens hem was er ontsteltenis bij de koningin, maar wilde zij per se doorgaan met de herdenking. De koningin, prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn op bezoek geweest bij de gewonden. Plaatsvervangend burgemeester Ascher van Amsterdam is ongelooflijk blij dat de ceremonie verder ging. Ook Ascher noemt het vreselijk triest dat de herdenking op de Dam in de war is geschopt. Zuid-Limburgse politieagenten krijgen voortaan speciale veiligheidskoffers mee als ze hennepplantages oprollen. Het korps schaft de koffers aan om de agenten beter te beschermen. In de koffers zit onder meer een meter die een alarm laat horen als het gehalte koolmonoxide, zuurstof of ammoniak in de lucht te hoog is. De agenten krijgen ook een spannings- en een elektriciteitsmeter mee. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat ze onder stroom komen te staan als ze een pand betreden. De politie Limburg-Zuid ontmantelt jaarlijks honderden wietplantages. Het weer, vanavond en vannacht is het droog en er zijn opklaringen. Het koelt flink af en op veel plaatsen komt het tot aan de grond tot nachtvorst. Morgen op bevrijdingsdag is het droog en zijn er perioden met zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.